Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat vluchtelingen... die hun land door oorlog of vervolging zijn ontvlucht... in Nederland moeten worden opgevangen. Minder draagvlak is er voor economische migranten... vooral van buiten de EU, blijkt uit CBS-onderzoek. Verder staan mannen en laagopgeleiden doorgaans negatiever tegenover vluchtelingen... dan vrouwen en hoogopgeleiden. Ook Australië zet Russische diplomaten uit als reactie op de vergiftiging van de Russische ex-spion Skripal in Groot-Brittannië. Volgens de Britse regering zit het regime in Moskou achter de aanval. Australische premier Turnbull zei dat twee diplomaten die zijn geïdentificeerd als inlichtingenmedewerkers worden uitgezet. Bij Amerikaanse overheidsinstellingen in de buurt van de stad Washington zijn op zeker tien plaatsen verdachte pakketjes bezorgd. in zeker één geval zaten er explosieven in. De pakketjes zijn bezorgd bij onder meer de CIA en de legerbasis Fort McNair en Fort Belvoir. Een bijeenkomst van de EU en Turkije in Bulgarije heeft niets opgeleverd. De EU eist onder meer dat Turkije meer werk maakt van het respecteren van de mensenrechten. Ook is er kritiek op de arrestatie van EU-burgers in Turkije en op de militaire actie tegen Koerden in Syrië. EU-president Tusk zei dat er geen oplossingen zijn bereikt. De Turkse president Erdogan zei dat hij blijft hopen op betere betrekkingen met de EU. Een Nederlandse diplomaat in Turkije, die volgens Ankara een spion is, heeft dat land verlaten. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is hij uit Turkije vertrokken voor zijn eigen veiligheid. De man werkte op het consulaat in Istanbul, deed volgens Turkije onderzoek naar banden tussen de Turkse regering en IS en hij zou zijn informanten fors hebben betaald. Het weer opklaringen, plaatselijk mist. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. In het noordoosten blijft het tot ver in de middag droog, met af en toe wat zon. Het wordt vandaag zo'n 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Hoogmade 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. 20 minuten vertraging. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend Noord 3 kilometer.